Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden boeren willen wel worden uitgekocht, maar ze wachten nog tot er een gunstige uitkoopregeling is. Gisteren lekt er al een uitkoopregeling uit, maar boerenclubs vinden die regeling te onduidelijk. Vanavond praten ze er met de minister over en boeren hebben nog heel wat vragen, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Als je het gaat hebben over verhuizen of innoveren, waar naartoe is die eh, innovatie nu genoeg, maar is die over een jaar ook nog weer genoeg? En als je dan eh, besluit bijvoorbeeld om door te gaan en de eisen worden strenger waarmee gedreigd wordt, is er dan wel sprake van een vrije keuze? Vrijdag komt het kabinet waarschijnlijk met een nieuwe uitkoop voor bedrijven die de natuur het meest belasten. Connie Helder, de minister van Sport, overweegt om de One Love armband te dragen als ze dinsdag naar Nederland-Qatar gaat kijken. Haar Duitse collega deed dat vandaag al. Die zat naast de baas van de FIFA op de tribune met zo'n band om haar bovenarm. De NPO blijft de opdrachtgever van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de Wereld Door. Een organisatie die niets met de media te maken heeft gaat het onderzoek uitvoeren. Daarmee trekt de NPO zich niets aan van de kritiek van het commissariaat van de media de toezichthouder zegt dat het beter is als ook de opdracht voor het onderzoek van een onafhankelijke partij komt. En het is een mooie dag voor liefhebbers van wolven. In Drenthe zijn namelijk drie kleine wolvenwelpjes gespot door een wildcamera. Het was in augustus al, maar om wolvenwelpjes toerisme te voorkomen zijn de beelden nu pas naar buiten gebracht. Toen we die beelden gemaakt hebben, toen waren ze 12 weken oud, eh, drie maanden. Dat is vrij jong en dan opereren ze ook nog op een heel klein gebied. Dus om de rust te bewaren hebben we er zo lang mee gewacht. Het wolvenmeldpunt heeft ook recentere beelden van de dieren gezien. En daar zie je inderdaad dat, dat ze... Het zijn al volwaardige wolven. Ze, ze, zijn zelfs iets groter dan de ouders nu. Ze hebben iets dikkere vacht en eh, ze doen het hartstikke goed, alle drie. De vraag is of die wolven in Drenthe blijven of aan de wandel gaan nadat ze zijn opgevoed door hun moeder. Kans is groot dat ze over een jaar naar Duitsland wandelen om daar een eigen plekje te claimen. Het weer, regen trekt vanavond via het noorden weg.